uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Basisschool thuis. Dat blijkt uit onderzoek waarvan de resultaten vanavond te zien zijn... in het tv-programma De Monitor. De helft van de basisscholen vindt dat het meldpunt niet goed werkt. Maar een vijfde zegt na een melding duidelijk verbetering te zien bij een kind. Scholen vinden dat het vaak lang duurt voordat er iets met een melding gebeurt. Een andere veelgehoorde klacht is dat ze niets terug horen, dus niet weten wat er met een melding wordt gedaan. De Duitse minister van Verkeer, Dobrindt, doet de buitenlandse perikelen rond de plannen voor tolheffing af als gezeur. Nederland wil samen met Oostenrijk een rechtszaak aanspannen als Duitsland tol gaat heffen op de autobaan. De Duitse minister heeft daar geen enkel begrip voor. In de krant Bild wijst Dobrindt erop dat Nederlanders veel gebruik maken van de Duitse snelwegen. Alleen al uit rechtvaardigheid zouden ze een redelijke bijdrage moeten willen betalen, zegt hij. Ook voor de regering van Oostenrijk heeft Dobrindt geen goed woord over. Hij zegt weinig begrip te hebben voor het Oostenrijkse gezeur, want Duitsers betalen in Oostenrijk al jaren tol. Braziliaanse Chapecoense is door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond uitgeroepen tot winnaar van de Copa Sudamericana. Dat heeft de vicevoorzitter van de bond gezegd tegen Braziliaanse media. Een groot deel van de selectie van Chapecoense kwam eerder deze week om het leven bij de vliegramp in Colombia. Daarna vroeg de andere finalist, Atletico Nacional, al om de Brazilianen uit te roepen tot winnaar. Door deze beslissing mag de club volgend jaar uitkomen in de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League. Schaatster eh, Jorien Termors heeft tijdens de wereldbekerwedstrijden in Kazachstan succes geboekt op de 500 meter. Ze won de B-groep. Bij de mannen stelde Michel Mulder net als gisteren teleur. Op de 500 meter eindigde de sprinter in de B-groep als twintigste.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 anyone even down. those stairs, Welkom bij het tweede uur van eh, CFM Jazz. En dit zijn natuurlijk de tonen van El Giro, Roof Garden. Maar wat zingt hij nou precies? Het klinkt wel heel mooi, hè? Hij kan met zijn mond eigenlijk allerlei muziekinstrumenten nadoen. Het gaat in ieder geval over een roof garden. Nou ja, en dat kan natuurlijk best in deze tijd van eh, Sinterklaas en Zwarte Piet... die altijd op de daken bezig zijn. Het is natuurlijk wel leuk als ze een tuintje tegenkomen. Maar waarom ik El Giro eh, gestart heb... is eigenlijk dat hij ook eens een kerstcd gemaakt heeft. Christmas, een cd alweer nou, acht jaar geleden, 2008... En daar staat een leuk nummer op. The Little Christmas Tree, El Giro. Little Christmas tree No one to buy you Give yourself to me You're worth your weight in precious gold bright new queen. With me, you will go far. I'll show Saint Nick the tree you really are. And there'll be peace on earth when Daddy lights your star. My Little Christmas Tree eh, componist Mike eh, eh, Dave Rooney, hoe heet die nou precies ook alweer? Die filmspeler. Nou goed, doet er niet toe. Mooi nummertje van uh, All Zero, kerstcadeautje 2008, Christmas. ja, dat is meteen het thema waar we mee verder gaan natuurlijk. Op deze 4 december de tweede Adventsvondag en de dag voor Sinterklaas zou ik bijna zeggen. Nou, heel veel mensen hebben natuurlijk al Sinterklaas gevierd. Heel veel mensen gaan het nog vieren. Ik zou zeggen, maak er iets moois van. En eh, wie weet zie je nog wel te zoeken op gedicht. En wie ook iets moois gemaakt heeft is eh, Babette van Veen. Het paard van Sinterklaas is ziek. Het heeft misschien te veel gesnoept van koek en marsepein. Het paard van Sinter gefopt. Hij heeft in paard zijn haverzak. Alleen tijd eigen gestopt. Het paard van Sinterklaas is die? Wat moeten we nu doen? Ik stop vanavond voor het paard. Een wortel in mijn schoen. Dat is beter, veel beter dan koek en marsepein. Dat is beter, dat 当负的。 Abed van Veen. Mooi nummertje ook. Eh, ja, een beetje meer uptempo, maar dat kan toch wel in twee uur op deze zondagochtend... Eh, waar je naar luistert naar CFM Jazz. Mijn naam is Auko B. en we draaien synthmuziek. Nou, twee uur niet zoveel meer hoor, dat hebben we bijna allemaal gehad. Dan focussen meer op kerst, maar ook gewoon hele andere jazz. En zoals je weet hebben bijna alle jazzmuzikanten wel kerstcd'tjes gemaakt. En daar zoek ik er wel een paar van uit. En dan neem ik meestal de wat minder bekende... Zoals deze kerstcd uit 2015 van Charlie Hunter en Bobby Provide. Eh, We Two Kings en daarvan het nummer We Three Kings. Mooi nummer. Eens even kijken, Charlie Hunter, waar ik die had neergezet. Charlie Hunter. Hier, We Three Kings. gitarist, componist, bandleider en Bobby Provide idem. Alleen, die speelt geen gitaar, maar die speelt natuurlijk drums. Eh, tijd voor iets Nederlands. Daar kom ik bij Anne Burton. die heeft ooit met het Rob Aangebeek trio een, eh, een cd gemaakt. Die heet That's All. Het is een oudje. Komt uit 1987. Maar soms kom je in je kast wel weer eens oude dingen tegen. Anne Burton. Maar Gentleman's Friend. En de aankondiging is heel mooi. Dit is het moment waarop ik altijd wacht, iedere avond als wij onze concerten doen. Want het geeft mij namelijk de gelegenheid om dicht tegen de mooiste bassist van Nederland aan te kruipen. In het nummer My Gentleman Friend. I'm riding high. And I approve of the trend. Look what I found me. I found myself a gentleman friend. The sunny skies seems like it never will end. Long as he's around me, I'm referring to my gentleman friend. His kind of kisses suit me to a T what I've been missing in the used to be. I'm getting frequently, and so goodbye to cares that hound me. Is it any wonder why I wanna laugh and sing and cry? Gonna love him till I die, my gentleman see what I've been missing in the used to be. I'm getting frequently and so goodbye to cares that haunt me. Is it any wonder why I wanna laugh and sing and cry? Gonna love him till I die, my gentleman friend. such a lovely friend, my gentleman friend. Harry en thank you. En volgens mij dacht ik, maar ik doe het uit mijn hoofd, ik weet het niet helemaal, 100% zeker, was de eh, bassist Herman Emery op deze eh, cd. En Burton, ja, jammer dat ze niet zo heel oud geworden is. Ik geloof dat ze iets van 56 eh, of zoiets geworden is. Veel te vroeg overleden natuurlijk. Maar wel hele mooie muziek ons nagelaten. En Burton van de CD That's All. Ja, ik ben nogal een fan van eh, Scott Bradley. er staan ontzettend veel films van op YouTube. Eh, van de Postmodern Jukebox. Die hebben ook natuurlijk een kerstcd'tje gemaakt. A Very Postmodern Christmas. En daar wil ik het toch eentje van draaien. Op deze zondagochtend eh, ja, vlak voor Sint en tweede advent. Scott Bradley. picks from the list of toys. It doesn't matter your race, religion, or creed. Just come swinging to the spirit as we proceed to keep your rocket in your stocking and your tube socks. Happy holidays from Postmodern Jukebox. Now to the Lord sing praises, all you within this place. And with true love and brotherhood, each other now embrace. This holy tide of Christmas, all out a dofty face. Oh, zo'n beetje het idee dat het toch een soort revival van de vintage eh, jazz is. Eh, daar hoort ook deze dame bij. Janet Klein en haar Parlor Boys. Eh, Janet die vindt het nogal leuk om ukulele te spelen. En daar zingt ze ook over. Mm. de lijst heb gezet is het volgende. Want vind ik alleen al fascinerende titel. Lookie Lookie, Here Comes Cookie. Janet Klein en haar Parrot Boys. Goodness gracious so excited. I'm so delighted. There's a reason for my gaiety, my hidey hoody hayety. Goodness gracious me. Looky, looky, looky, here comes Cookie walking down the street. Looky, looky, looky, I call him Cookie, cause he's sweet. Looky, looky, looky, here comes Cookie, what a lucky break. Looky, looky, looky, I call him Cookie, cause he takes the cake. When he's near my lips, say, oh, my heart says, oh, tra la la. When he kisses, oh, it's TNT for two. Looky, looky, looky, here comes Cookie, wanna fix my tie. Just a little angel playing hooky from heaven on high, oh my, sweetest pumpkin pie. street. muziek. CD uit 2008, Ready For You, Janet Klein en haar Parlor Boys. Hij heeft ook een aardige website, die Janet Klein en haar Parlor Boys. Zeker de moeite waard om op te kijken. Een beetje een nostalgische website. Maar hij heeft ook aardig wat cd'tjes gemaakt. Maar dit vond ik een grappig nummertje. Uh, een van mijn laatste ontdekkingen is een dame die heet Bria Skonberg. Is een, eh, een, eh, ook volgens mij geboren in Canada. En die heeft al wat cd'tjes gemaakt. Maar dit is haar nieuwste. Bria heet die cd. En dat nummertje wat ik draai is Wear and Tear, een cd uit 2016. Zij speelt trompet en zingt er ook nog een beetje bij. Een Canadese uh, zangeres en trompetiste die eh, eigenlijk de, eh, mooie muziek maakt. En die er ook nog heel knap uitziet. Nou, ik denk toe aan mijn laatste Sint-nummertje wat ik op de rol had staan. En dat wordt deze keer gezongen door Lange Frans. Nou, niet echt bekend in de jazzwereld, maar deze kan er mee door. Zwarte Piet ging uitfietsen.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 Ik vind het gewoon een grappige uitvoering. Lange Frans, een beetje stress in het leven, ja, dat moet je leren, zongie. En dat is misschien wel zo. Dat was mijn laatste eh, Sint-liedje eigenlijk op deze 4 december. Maar ik heb nog veel meer mooie muziek. Onder andere Jill Johnson, Love is Here to Stay. It's very clear Our love is here to stay Not for us time ago. Johnson, Love is Here to Stay van de cd Songs for Daddy. Eh, ik kwam laatst een eh, zangeres tegen. Haar naam is Nathalie Desai. Uh, die, volgens mij ze, was gestopt met het zingen van opera in 2013. Dat was misschien een, een sabbatical of zo. Maar toen is ze op zich op acteren en zingen gaan toeleggen van weer het chanson. En die heeft in 2013 ook meteen een hele mooie cd gemaakt met Michel Legrand. De bekende Michel Legrand. Entre Elle et lui heet dat. En haar nummer wat ik nu ga draaien is Chanson de Delphi. Nathalie Desai. rien de lui, et pourtant je le vois. Son nom m'est familier, et je connais sa voix. Souvent dans mon sommeil, je croise son visage du poète, enfin la rime illimitée. Je pourrais te parler de ses yeux, de ses mains. Je pourrais te parler de lui jusqu'à demain. Son amour, c'est ma vie, mais à quoi bon rêver? Est-il loin Est-il à Rochefort Je le rencontrerai car je sais qu'il existe bien plus que la raison. Le cœur est le plus fort. À son ordre, à sa loi, et je en Michel Legrand eh, van de cd Entre Elle et Louis. En het nummertje was Chanson de Delphi. prachtig gezongen, mooi pianospel ook. Uh, Alison Moye. Bekend, bracht in 2004 eh, een cd uit Voice. Er zat een nummertje op van wat, volgens mij van Burt Bacharach en Elvis Costello heel bekend geworden is. God Give Me Straight. Het zeker de moeite waard. Komt-ie. Thank you. strong. Alison Moyet van de CD Voice, CD uit 2004. Eh, ja, we moeten natuurlijk ook de liefhebbers van de oude jazz niet vergeten. Dus Coleman Hawkins is de volgende die op de rol staat. Uh, dat is het nummer Sophisticated Lady van Body and Soul, Coleman Hawkins. Hawkins. Coleman Hawkins natuurlijk. Met het nummer eh, Sophisticated Lady. Ja, ik ben nogal een liefhebber van filmmuziek. En vooral ook van de film noir. Dat gaat altijd over gangsters en detectives. En nou heeft Laura, Lauren White in 2016 een cd uitgebracht. Out of the Past Jazz. Out of the Past Jazz en Noir. En daar staat leuke muziek op. En onder andere deze. When all the lights in the sign worked. It's a rainy night on Western. Cars are driving much too fast. Neon coloring the raindrops running down the windshield glass. And the buildings all have fire escapes, but no one's escaping from here. Oh, and the haunts of another year. Decobar down on its luck. I keep wondering what it must have been like when all the lights in the side worked on a long gone Hollywood night. When all the lights in the sign worked on a long gone Hollywood night and the radio was playing jazz, Canton in a mellow mood. You keep flipping the stations one by one till you're back to stand for good. And I feel you close beside me, playing with my foolish heart shadows wrapping you in mystery. Like a hero in an old film noir. I could never resist. Ooh, you push back my long brown hair in a prelude to a kiss. The street lamps in the rain are shimmering. Reminds me what the world was like when all the lights in the side worked on a long in the sign world, on the alone. weer een jazzman eh, die eh, een kerstcd'tje aan zijn repertoire heeft toegevoegd Koert Elling, eh, die is net uitgekomen, die cd 2016. The Beautiful Day, Koert Elling Sings Christmas. En daarvoor het gelijknamige nummer, The Beautiful Day, Koert Elling. dit nummer is wel toepasselijk op deze fraaie zondagochtend natuurlijk. Met dit heldere weer. Eh, Beautiful Day. Eh, dat is Koert Elling van zijn kerstcd'tje. Wil je een nieuwe kerstcd bij je verzameling hebben... dan is dit wel de moeite waard. Koert Elling 2016. The Beautiful Day. Koert Elling sings Christmas. Eh, vorige week, vorige keer had ik in het programma... Ik, ik, even kijken, Petula Clark in de 80 en een nieuwe cd gemaakt. Maar dat geldt ook voor Nancy Harrow... Nancy Harrow ook volgens mij dik in de tachtig eh, jazzzangeres. En die heeft The Song Is All uh, uitgebracht 2016. En dat is een mooie cd geworden. Zeker de moeite waard. Ik ga er nog een klein stukje van draaien tot de klok van 12 eh, uur alweer. Dan zitten we weer op uh, CFM Jazz. Nou, mijn naam is Auko B. En we hebben kerstmuziek, Sinterklaasmuziek en ook nog wat jazz gedraaid. Tot een volgende keer zou ik zeggen. Nancy Harrow, nog één minuutje tot de klok. En maak er natuurlijk een mooie dag van, hè? Boats against the current, we go on. Doing what we daren't. Keeping the romance alive.